Visser met het NOS-journaal. De VVD wil vandaag nog een brief van staatssecretaris Van Rijn... over het zogenoemde plascontract in een verzorgingshuis in Hellevoetsluis. De bewoners zouden maar drie keer per dag naar het toilet mogen. RTV Rijnmond meldde gisteren dat verpleeghuis Grotenhoek... zeker één bewoner hierover schriftelijk afspraak heeft gemaakt. Hij mag om 11, 2 en 6 uur naar de wc. Als hij vaker moet, wordt er volgens een familie moeilijk gedaan. De VVD vindt dat de staatssecretaris direct moet uitzoeken of de berichtgeving van RTV Rijnmond klopt. KLM eist dat de FNV terugkomt naar de onderhandelingstafel. De luchtvaartmaatschappij dreigt met een rechtszaak als de bond dat niet doet. Vakbonden en KLM liggen met elkaar overhoop... omdat op intercontinentale vluchten een bemanningslid is geschrapt. Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft de FNV een inspanningsverplichting... om te zoeken naar een oplossing. De bond zou al maanden de boot afhouden. De FNV zegt juist dat er niets te bespreken valt... omdat KLM weigert de bezuinigingsmaatregel van tafel te halen. Morgen houdt de FNV een werkonderbreking die mogelijk leidt tot overlast voor passagiers. Rusland verlengt de gevechtspauze bij de Syrische stad Aleppo. Tot vrijdagavond voert het Russische leger geen luchtaanvallen uit op de stad, heeft president Poetin bepaald. Hij wil de Amerikanen meer tijd geven om terroristen en gematigde rebellen van elkaar te scheiden. En ook is er zo meer tijd om gewonde burgers te evacueren. Oost-Aleppo is in handen van de rebellen. Rusland en Syrië hebben er de afgelopen weken zwaar gebombardeerd. Het weer vanuit het westen trekken buien over, sommige met onweer.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 Cause I won't let you down. I won't let you down. I will be singing. Girl, put your love on me. sugar Atlantis, Hook and Sting, Love on Me, hoor hier op van Beachmasters. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Waar is nou verder met Felix Sean featuring Alma met Bonfire. Words, I can hear the whispers around me, around me. Sean featuring Alma Bonfire. Nog een kleine 10 minuten op de klok voordat eh, onze enige echte Willem het weer overneemt.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 altijd weer ZFM. En dan gaan we maar weer naar huis toe, zeggen we dan. En dan mag eh, onze vriendelijke vriend eh, Willem... Eh, het beste paard van stal van heel ZFM mag het dan overnemen. Twee uur lang, Willem Bruist. Met Heartbeats. Dit is David Guetta featuring Zara Los en This One's For You. Dit was hier van Beachmasters voor deze woensdag 2 november, aflevering 38, jaargang nummer 1. Mijn naam is Jonas Pars, en volgende week zijn we weer zelfde tijd, zelfde locatie, zelfde zender.